Door ook wat zon. Het wordt dan hooguit 12 graden. Dit was... Kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. De files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen af het Kerkdriel en Knopendel 9 kilometer.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 追。 ook al daar een zoek twee en vlinders in mijn hoofd Verder hoe het voelt, nou onverliefd te zijn Hoe kon ik het weten, mijn wereld was zo klein Nou ik keek om me heen, door een roze bril En veel te lang alleen, ik stond een beetje stil Een mannen bij de vleet, wachtend in een rij Het doet me toch geen reet, want ze kijkt naar mij Wel een beetje raar, ik ben al 50 jaar En trillend op mijn been, als ze is verdwenen Vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn Hoe kan ik het weten? wereld was zo klein Liefde, oh liefde, waar was je al die tijd? Kan me niet schelen, zolang je met me vrij Een beetje raar Een trillen door de been Een beetje raar Als het is verdwenen Trillen door mijn been Als het is verdwenen Trillen door a little green van de dorst. Niet de glimlach op je slechtste grap. Ze is geen hitrefrein dat van de stijgers springt, Niet de allerduurste wijn die je zonder kater drinkt. Geen bloementuin in bloei, niet een uit duizend nachten. Geen uitgestoken hand, niet het eind van al mijn Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil Zij maakt het verschil Ze is geen slap excuus voor wat ik graag had willen zijn Geen droom, geen doel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 Wat met potlood staat geschetst Kan met kleuren worden ingetekend Tussen nooit iets aan de hand En van alles te beleven Tussen nooit en misschien heel soms said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 是。 ritme, ritme. van ZFM. Once upon a time you dressed so fine Through the bumps of dime in your prime Then you People call, say beware doll You're bound to fall, you thought they were all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 De protestsong van Paul Hardcastle 19, 1914, 1918, 1940, 1945, 1960, 1993, 2001, 2002. Het zijn allemaal jaren waarin oorlogen begonnen of oorlogen bezig waren. En we hebben er eigenlijk helemaal niets van geleerd, hè? Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekcarrière. Een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. The China Crisis, Wishful Thinking. Nou laat dat ook maar wishful thinking zijn, die wereldvrede. China Crisis, Wishful Thinking. Een dame die ik nog op mijn lijstje heb staan om een keer te bellen en om daar eens een interview mee te doen. Dat is Lori Spee. Prachtige nummers heeft zij geschreven. Uit het Engels, nee, uit het Nederlands naar het Engels. Dus is een keertje andersom. Normaal is het altijd van het Engels naar het Nederlands. Zij heeft het omgedraaid. Zij heeft muziek van Herman van Veen in het Engels vertaald. Waarom? Omdat Herman van Veen op een gegeven moment naar Amerika ging om daar zijn liedjes te zingen. En toen werd er tegen haar gezegd van, Waarom zet jij die mooie liedjes zelf ook niet eens een keer op cd? Vandaag Promises. Laurie Space zingt Herman van Veen. Dit kent u zeker, hè? Do you remember? Oftewel, weet je nog? even geleden heb ik haar al benaderd en ze zei natuurlijk wil ik een kort gesprekje met jou hebben via de telefoon. Zeg maar wanneer het jou uitkomt. Alleen ik moet binnenkort, ben ik weer een paar maanden het land uit en eh, ze was zo voor eh, drie, vier maanden weer naar Amerika toe. Want daar komt zij vandaan, deze Loris P. U weet het hè, ik zeg altijd tegen mijn vrienden, familie en kennissen van Als jullie op vakantie gaan, breng dan muziek mee. to What have you seen? Said to me, I have a dream. In 1960, I thought I'd die in Sharpeville's bloody town. But I got up and I walked on town. Nobody's gonna put me down. Hawks and eagles fly like doves. Hawks and eagles fly like doves. Hawks and eagles fly like doves. Hawks and eagles Mrs. you kneel down to pray Said to her, why do you kneel? She said, you don't know how I feel Well, I had a little boy and a little girl And I loved to watch them grow But they were butchered on the street in the blood of Soweto Hawks and eagles fly like doves Hawks and eagles fly like doves Hawks and eagles 85 I'm walking still Past the Judenhaig Hill There were crowds that held it on the day The soldier said don't come this way Then somebody threw a stone as they northern land Now they rule with an iron hand Though pay no votes in the passbook law Don't talk back they say But the hawks and eagles will fly like doves When the people rise one day Hawks and eagles fly like doves Hawks and eagles fly like doves Hawks and eagles fly like doves Hawks and eagles hawks and eagles fly like doves, hawks and eagles fly like doves, hawks and eagles fly like doves. U weet het, het is een beetje een passie van mij om eh, wereldmuziek te verzamelen. stoppen de instrumenten hier langzaam. Muziek uit eh, Schotland, ze hebben het meegebracht van mij. Het zijn allemaal eh, plaatselijk bekende artiesten. staan niet echt namen op. Het is gewoon een cd'tje met eh, Music of the World. Scotland staat erop. Het zijn allemaal wel originele artiesten daar uit Schotland. Heeft u ook gehoord aan het taaltje. The Blind Robins, zij komen uit Amerika. Panorama Valley, zo noemen ze de cd. En dit is Famous Non-Believers. I went to see my friend yesterday. I'm sad he's not my friend anymore. That smile was set in stone across his face. But I felt like I'd been turned from his door. they are damned eternally. But I put those ugly stories This was all that I could see. But doors and windows open of an evening, and voices came singing out to me. Words warning me I'd better start believing. It's laid down in the book of Revelations How all of this will come to pass Like the snake that you have raised to beat us with world Ik weet niet eens hoe laat het is. Ik weet niet waar we zijn. Komt er ooit een einde aan? Aan die lange reis. Dan gaan we terug naar huis. op het asfalt gericht. Je hoofd is ergens anders. Allebei verscholen in ons eigen kasteel. Wachtend op het laatste deel dat ik heb prachtige muziek van Angela Groothuis van haar cd Melk en Honing Slapeloos, geproduceerd door Nico Bransen En die Nico Bransen hoorde nu hier ook op het eh, Hammond Orgel. Daarnaast eh, Erik van Bovenkamp, Jeroen Molenaar, Rob Hendricks, Geert Wantenaar, Ruud Breuls, Cor Mutsers, Nico en Jeroen. Ja, zo kan ik allemaal nog wel even doorgaan, want er zijn heel wat mensen die hier aan meegewerkt hebben. Kid Rock op iets wat wij dit jaar gemist hebben. Eigenlijk de zomer. Maar ja, dan brengen wij maar zomerse klanken. Via uw eigen favoriete omroep. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17. was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life.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 Gert Kluk met het NOS Journaal. Een bewoonster van verpleeghuis Maria Hoeven in Den Haag is overleden na het eten van een chloortablet. De vrouw die aan dementie leed had het tablet van de grond geraapt en in haar mond gestopt. Het tablet was gebruikt voor de schoonmaak en was volgens Maria Hoeven niet volledig opgelost. De toestand van de vrouw leek aanvankelijk niet ernstig, zegt de directie. Omdat de volgende dag bleek dat de verwondingen toch ernstig waren, werd de vrouw toen pas naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze begin maart. Mariehoeven in Den Haag heeft de zaak gemeld bij de inspectie en die onderzoekt wat er precies is gebeurd. Palestijnen in Israëlische gevangenissen stoppen met hun hongerstaking. Dat meldt de Palestijnse minister van Gevangeniszaken. Zo'n 1600 tot 2000 Palestijnen protesteren al weken met een hongerstaking tegen hun eenzame opsluiting, het verbod op familiebezoek en slechte medische zorg. Ze hebben nu volgens de Palestijnse minister een akkoord gesloten met Israël. Wat daarin staat is nog niet bekend, maar mogelijk zijn er afspraken gemaakt over verbetering van de leefomstandigheden in de gevangenissen. Door de zorg om Griekenland is de Amsterdamse AEX gesloten met een verlies van bijna 2,4% op ruim 298 punten. Het is voor het eerst sinds december dat de index onder de 300 punten zakt. Ook op andere Europese beurzen werden flinke verliezen geleden. Beleggers zijn bang dat door de politieke impasse in Griekenland een vertrek van het land uit de euro dichterbij is gekomen. Sinds de verkiezingen vorige week zondag lukt het Griekse partijleiders niet om een regering te vormen. Er wordt rekening gehouden met nieuwe verkiezingen volgende maand. Het GroenLinks-Kamerlid Tovik Dibi denkt dat zijn partij onder zijn leiding meer dan tien zetels kan halen bij de verkiezingen in september. Hij zei dat in Amsterdam, waar hij een toelichting gaf op zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap. Dibi zegt dat hij vooral in stijl anders is dan de huidige fractieleider Jolande Sap. Het weer vanavond en vannacht breidt een gebied met neerslag zich geleidelijk vanuit het noordwesten uit over het land. Morgen veel bewolking.